Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Rusland heeft weer een brug verwoest tussen de steden Severodonetsk en Lysychansk, zegt de gouverneur van Lugansk. De twee steden worden van elkaar gescheiden door een rivier, de Seversky Donetsk. Eerder werd al een andere brug vernietigd bij een Russische inval en Russische troepen nemen nu een derde brug onder vuur. Volgens de gouverneur probeert Rusland de stad volledig af te sluiten, zowel voor mensen die eruit willen als voor versterking. Intussen zijn mogelijk honderden inwoners van Severodonetsk gevlucht naar het terrein van de Azot-fabriek in de stad. Over een lot is nog weinig bekend. Topman Stoltenberg van de NAVO heeft de begrip voor dat Turkije bezwaar maakt tegen een snelle toetreding van Finland en Zweden. Stoltenberg zei dat op bezoek bij de president van Finland. De Turkse president Erdogan zegt dat Finland en Zweden terrorisme steunen. Hij doelde op leden van de PKK en de Gulen-beweging die in westerse landen asiel hebben gekregen. Stoltenberg noemde bezwaren legitiem en zei dat geen NAVO-land zoveel is aangevallen door terroristen als Turkije. Land- en tuinbouworganisatie LTO zegt dat de stikstofplannen van het kabinet zijn ingeslagen als een bom. LTO-voorzitter van der Tak sprak in het tv-programma Buitenhof van een dictaat dat van tafel moet. Het kabinet zegt dat de stikstofuitstoot bij natuurgebieden met 70% moet afnemen. Volgens D66-landbouwwoordvoerder De Groot is het onontkoombaar dat de veestapels er moeten inkrimpen. De Groot wil dat de VVD zich aan de afspraken houdt die daarover zijn gemaakt. CDA-afdelingen in Brabant en Limburg zeggen dat het kabinet de weg kwijt is. Ze roepen hun partij op om net als bij de VVD, in actie te komen tegen de kabinetsplannen. In Brielen is een brandweerauto gekanteld op een rotonde. De tankauto was op weg naar een melding en op de rotonde kwam de wagen op zijn kant terecht. Een van de brandweerlieden raakte gebond en is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer tot besluit zon en wat bewolking. Het is 19 tot 24 graden. Vannacht in het noorden een bui. En dan koelt het af tot een graad of 11. Morgen zonnige periode en met maximaal 20 graden wat minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De A7 is op de afsluitdijk richting Friesland dicht na een ernstig ongeluk. De afsluiting duurt waarschijnlijk tot 8 uur vanavond. Verkeer richting Friesland kan omrijden via Flevoland over de A6.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 I'm glad you got the chance to be honest. I'm happy for you. The goals using my progress. You said I take too much space. Now I know what you meant when you said it. to cry. Had this look in your eye like you won. Oh, but I can't be surprised. You care less the more damage you've done. I'm glad you're working through all your issues. Projecting on me will never be the way to fix you. You said I take too much space, and right now I can't shake how it stung.